slam van deze week. Oscar, Matt K en Haley Joe. En I Think I'm Addicted. Je gaat hem deze week extra vaak horen. En de Slam Marathon gaat door met zometeen een uur lang in de mix Rehab.